Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. Sinds maandag wordt de nieuwe regering onder leiding van Leona Marlin Romeo beëdigd. Oud-premier William Marlin stapte in november op. Hij kreeg het parlement tegen zich omdat hij niet akkoord wilde gaan met de voorwaarden die Nederland verbond aan het beschikbaar stellen van hulpgeld na de orkaan Irma. Nederland beloofde toen zo'n 550 miljoen voor de wederopbouw, maar wilde onder meer dat er een integriteitskamer zou worden opgericht en dat Nederland tijdelijk de grensbewaking van Sint Maarten zou overnemen. De Amerikaanse president Trump wil de nucleaire overeenkomst met Iran alleen in stand houden als de voorwaarden worden verscherpt. Hij eist dat de afspraken zo worden aangepast dat Iran ook kan worden gestraft voor bijvoorbeeld steun aan terroristen. De regering van Iran zegt dat het akkoord niet open te breken is... en noemt de aankondiging van Trump een wanhopige poging. Europese leiders hebben Trump met klem gevraagd de deal overeind te houden. Ze zijn bang voor een kernwapenwedloop als Iran zich uit het verdrag terugtrekt. In Tunesië zijn zo'n 150 demonstranten opgepakt, onder wie een aantal oppositieleiders. Sinds vorige week wordt er in het land geprotesteerd tegen de gestegen brandstofprijzen en hogere belastingen. Er is ook onvrede over het optreden van de regering. Sinds begin deze week zijn er bijna 800 mensen vastgezet. Morgen worden massaprotesten verwacht. Dan is het zeven jaar geleden dat president Ben Ali werd verjaagd. De Tunesische bevolking hoopte toen op meer democratie. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de dood van het Nederlandse fotomodel Ivana Smit in Maleisië geen ongeluk was. Uit nader onderzoek op haar lichaam blijkt dat het 19-jarige meisje al een hoofdwond had voor ze van 14 hoog naar beneden viel, schrijft de Telegraaf. Ook had ze blauwe plekken op haar armen. Het fotomodel was in Maleisië na een feest met een Amerikaans echtpaar meegegaan naar hun flat. En wat daar is gebeurd is onduidelijk. Het weer bewolkt met minima tussen 0 en 3 graden.